Een Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Werknemers moeten weer WW-premie gaan betalen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Hoeveel is nog onduidelijk. De premieheffing zou op 1 januari komend jaar in moeten gaan. In 2008 kwam er een einde aan het werknemersaandeel in de werkloosheidspremie eh, in verband met de economische crisis. Zo zouden werknemers meer te besteden krijgen. Inmiddels vertoont de werkloosheidskas een tekort van ongeveer 10 miljard euro. Het heffen van premie bij werknemers moet dat tekort aanvullen. Het advies van de SER is een uitwerking van principeafspraken die vorig jaar zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord. De Europese ministers van Financiën zijn in Brussel bij elkaar om te praten over een verlenging van het steunpakket aan Griekenland. Zonder die verlenging van de lening van ruim 240 miljard euro komen de Grieken in de problemen. De Griekse regering wil graag dat het Europese hulpprogramma wordt verlengd en Athene belooft zich dan te houden aan de bestaande afspraken. Duitsland, Nederland en andere landen zijn kritisch, maar de meeste lidstaten hebben het voorstel niet meteen afgewezen. Het overleg begon ruim drie uur later dan gepland. De vertraging had te maken met het uitgelopen vooroverleg tussen de ministers uit Griekenland en Duitsland en voorzitter van de Eurogroep Dijsselbloem. De vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost mag niet voor 1 mei worden ontruimd. Dat heeft de rechter bepaald in kort geding. De bewoners hadden dat aangespannen tegen de staat. Staatssecretaris Steven wilde de bewoners voor 11 maart op straat zetten... maar de rechter vindt dat onmenselijk, omdat het nog winter is. In de vluchtgarage wonen al ruim een jaar meer dan 125 uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze zeggen dat ze nergens anders heen kunnen... en willen pas vertrekken als de gemeente voor dagopvang zorgt. Het weer, vanavond en vannacht regen en 4 graden. Morgen eerst buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker door. Het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat nog altijd file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Inbrugge 4 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam bij Muiden-Oost 3. Ook op de A1 verderop bij knopen Diemen, 3 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ernstig ongeluk gebeurd bij Zevenhuizen. De weg is daar helemaal dicht. Daarachter staat 3 kilometer ingesloten verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de randweg Dordrecht, 3 kilometer. A27 Utrecht-Horkum tussen Lexmond en Noorderloos, 4. Ook op de 27 richting Breda, 4 kilometer bij Werkendam. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd.